met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft voor tientallen landen nieuwe importheffingen bekendgemaakt. Het gaat om landen waarmee de VS de afgelopen tijd geen handelsdeal heeft kunnen sluiten. De heffingen moeten over een week van kracht zijn en variëren tussen de 10 en 41 procent. Voor Canada worden de importheffingen per direct verhoogd... omdat Trump vindt dat het land te weinig doet tegen de handel en de druk fentanyl... Trump dreigt sinds april met hogere importtarieven... en gaf landen tot vandaag de tijd om een handelsdeal te sluiten. Tussen Duisburg en Düsseldorf in Duitsland is geen treinverkeer mogelijk... door een brand in een kabelgoot. De politie vermoedt sabotage. Op een links online platform is een brief gepubliceerd... waarin de verantwoordelijkheid wordt opgeëist door een activistische groep... die vaker sabotageacties uitvoert... De spoorlijn tussen Duisburg en Düsseldorf is een van de belangrijkste trajecten in Duitsland... met 700 tot 800 treinen per dag. De verwachting is dat de hinder tot in de middag zal duren... Vitesse-fans zijn teleurgesteld dat hun club geen profclub meer is. Het nieuws komt keihard aan, zegt de voorzitter van de supportersvereniging. Clubicoon Theo Jansen zegt dat het besluit een groot gat zal achterlaten... omdat Vitesse meer is dan een voetbalclub. De beroepscommissie van de KNVB heeft besloten dat Vitesse de proflicentie niet terugkrijgt. Er zou namelijk sprake zijn van een meerjarig patroon van onder meer misleiding. Vitesse kan nog via de rechter proberen om de licentie terug te krijgen... maar advocaten denken niet dat dat gaat lukken. AZ en FC Utrecht zijn door naar de volgende rondes van de Europese competitie.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 another day has gone. I'm still all alone. How could this be?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 keep trying.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 风。